Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn berichten over een aankomend staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Meerdere Israëlische media melden dat er met de deal een eerste groep van 33 gijzelaars vrijkomt. Het gaat dan om vrouwen, kinderen, gijzelaars die ziek zijn en mannen boven de 55. Israël zou in ruil daarvoor Palestijnse gevangenen vrijlaten. Hamas zegt in een verklaring dat het graag een akkoord in Gaza wil bereiken. En ook de Amerikaanse president Biden zegt dat een staakt het vuren dichterbij komt. De Russische olietanker die sinds vorige week stuurloos op de Oostzee drijft... wordt naar een Deense haven gebracht. Daar wordt geprobeerd het schip te repareren. Vrijdag raakte het schip in de problemen doordat alle systemen uitvielen. Het schip is vermoedelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot... en heeft 100.000 ton olie aan boord. Het schip ligt nu nog voor de Duitse kust. Gevaar voor het milieu is er niet, zeggen de Duitse autoriteiten. Het gebruik van het middel Doxypep om SOA's te voorkomen is onverstandig. Daarvoor waarschuwen gezondheidsorganisaties als SOA AIDS Nederland. Doxypep is een vorm van antibiotica die soms preventief wordt geslikt na onveilige seks... om de kans op geslachtsziekten te verkleinen. In de VS bleek het middel bijzonder effectief tegen SOA's als syphilis... maar het gebruik kan op lange termijn leiden tot ongevoeligheid voor antibiotica... Deskundigen zien ook dat mensen die doxypep gebruiken geen SOA-test doen, terwijl dat juist belangrijk blijft. Albert Heijn haalt per direct blauwe bessen van het huismerk uit de schappen. Het product is mogelijk besmet met hepatitis A. Het gaat om de zak van een kilo blauwe bessen uit de diepvries. Klanten die dat product met een houdbaarheidsdatum tot 14 april 2026 hebben... worden dringend verzocht het terug te brengen naar de winkel. Hepatitis A kan leiden tot een ontstoken lever. Het is niet bekend hoe de bessen mogelijk besmet zijn geraakt. Het weer, het is bewolkt en er is kans op mist bij temperaturen tot min 8 in het zuidoosten.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 En ook de Amerikaanse president Biden zegt dat een staakt het vuren dichterbij komt. De Russische olietanker die sinds vorige week stuurloos op de Oostzee drijft... wordt naar een Deense haven gebracht. Daar wordt geprobeerd het schip te repareren. Albert Heijn haalt per direct blauwe bessen van het huismerk uit de schappen. Het product is mogelijk besmet met hepatitis A. Het gaat om de zak van een kilo blauwe bessen uit de diepvries... die houdbaar is tot 14 april 2026 en daarvoor. Het weer wisselvallig met lichte regen bij 2 tot 7 graden.